Op televisiebeelden was te zien dat er witte wolken uit de centrale kwamen. De brand zou hebben gewoed in reactor 4, waar eerder een explosie was. De exploitant wil de reactor koelen met water vermengd met boorzuur. Die methode zou de kans op een kettingreactie verminderen. In de centrale is een deel van de reactorstaven beschadigd. In reactor 1 is ruim driekwart van de staven onbruikbaar geworden. In reactor 2 ongeveer een derde. De Japanse centrale bank heeft opnieuw miljarden in de geldmarkt gepompt om de verliezen na de natuurramp op te vangen. Maandag werd er 157 miljard in de markt gepompt, gisteren 44 miljard en vandaag ongeveer 30 miljard. De Nikkei-index steeg in korte tijd met 6 procent. De Amerikaanse regering heeft 16 Libische banken, investeringsmaatschappijen en andere bedrijven op een zwarte lijst gezet. Amerikanen mogen daar geen zaken meer mee doen. Een van de bedrijven is de Libische luchtvaartmaatschappij Afrika Airways. Verder heeft Washington de tegoeden bevroren van de Libische minister van Buitenlandse Zaken, Kousa. Klanten van prostituees moeten voortaan eerst een centraal meldpunt bellen. Ze moeten nagaan of de prostituee oud genoeg is en er geen slachtoffer is van mensenhandel. Doet de klant dat niet, dan is die strafbaar. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil op die manier mensenhandel en uitbuiting tegengaan. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor het plan. De Tweede Kamer wil dat er een speciale roze OV-chipkaart komt voor ouderen. Die kunnen al wel met korting reizen met de gewone kaart, maar alleen als ze hun persoonsgegevens laten registreren. Een anonieme OV-chipkaart voor ouderen bestaat niet. Vanaf vandaag kan er ook in de provincies Groningen en Drenthe met de OV-chipkaart worden gereisd. Daarmee is de kaart nu in bijna heel Nederland te gebruiken. Dat het weer op veel plaatsen vrij helder. Het is een graad of 5. Overdag in het zuiden en westen vrij zonnig. Verder bewolkt. Het wordt 8 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.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 At the end of the rainbow to my broken promised land where the sun don't shine and the cold wind whines. Welcome home to my neighbor heavenland where the skies are gray, there's no star to lead my way. You said you'd never promised me forever, but I didn't realize you never meant to keep me.